Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Azië verliezen geopend. De Japanse Nikkei-index opende bijna 3,5% lager. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Gisteren sloten de beurzen in Europa en de VS daardoor ook flink in de min. Op Wall Street verloor de Dow Jones-index ruim 4%, de grootste daling in bijna drie jaar. In Nederland sloot de AEX ruim 3% lager. De zorgen onder beleggers leiden ook tot een daling van de olieprijs. Die staat nu op het laagste niveau in zes maanden. In Amerika is de leider van een mormoonse secte schuldig bevonden aan kindermisbruik. Secteleider Warren Jeffs van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen kan daarvoor levenslang krijgen. Binnen de secte is het gebruikelijk dat mannen meerdere vrouwen hebben en dat jonge meisjes worden uitgehuwelijkt. In 2008 deed de politie in Texas er een inval. Ruim 400 kinderen werden weggehaald, maar moesten later worden teruggebracht naar hun families. Justitie zette de zaak tegen leider Jeffs door. Jeffs, die door zijn aanhangers wordt gezien als Gods profeet, werd ervan beschuldigd dat hij twee meisjes van 15 en 12 had verkracht. Een van de meisjes heeft een kind van hem. Hij is ook schuldig bevonden aan het arrangeren van huwelijken tussen oudere mannen en minderjarige meisjes. De 55-jarige Jeffs voerde zelfs een verdediging en stelde dat hij slachtoffer was van vervolging van een religie. De Italiaanse kustwacht heeft met vier boten en een helikopter zo'n 300 vluchtelingen op zee gered. Ze dobberden al dagen rond op een gammele boot in de buurt van het eiland Lampedusa. Veel van hen kampten met uitdrogingsverschijnselen. Volgens de opvarenden zijn tijdens de tocht tientallen vluchtelingen, vooral vrouwen, bezweken aan honger en uitputting. Hun lichamen zouden overboord zijn gegooid. Onder de vluchtelingen die de tocht hebben overleefd zijn een aantal kinderen en een zwangere vrouw. De meeste mensen zijn overgebracht naar de twee opvangcentra op Lampedusa. Daar zitten op dit moment meer dan duizend vluchtelingen.